Maar ook in het buitenland genoot hij grote bekendheid. Edgar Vos begon in 1971 zijn eigen modesalon. Zijn streven was om mensen met een weinig aansprekend uiterlijk... door zijn kleding toch een mooie uitstraling te geven. Edgar Vos was 78. Een Nederlands reddingsteam is vanmorgen vertrokken naar Haiti. Aan boord van het vliegtuig zijn 72 hulpverleners en acht speurhonden. Ze gaan in de puinhopen zoeken naar overlevenden van de aardbeving. Van de 38 Nederlanders van wie bekend is dat ze op Haiti zijn, zijn er 20 getraceerd, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. 18 Nederlanders hebben nog niets van zich laten horen, maar het ministerie sluit niet uit dat familieleden of vrienden al wel contact hebben gehad. Minister Ter Horst betreurt het vertrek van burgemeester Leers van Maastricht. Gisteravond stapte Leers op nadat was gebleken dat hij geen steun meer heeft van de gemeenteraad. Hij kwam onder vuur te liggen door de aankoop van een vakantievilla in Bulgarije. Daarbij wekte hij de schijn van belangenverstrengeling. Ter Horst vindt zijn vertrek jammer en had hem anders gegund, zei ze. Piraten slaan steeds vaker toe. Vorig jaar werd 400 keer een schip aangevallen. En dat is bijna 40% meer dan in 2008. Uit cijfers blijkt dat in bijna 50 gevallen de piraten het schip ook in handen krijgen. Achter de meeste aanvallen zitten Somalische piraten. Zij hebben hun werkterrein verlegd naar de oostkust van Somalië. En dat komt door de patrouilles van buitenlandse vergatten. Het weer, wolkenvelden en nevelig, maar in het midden en zuiden van het land is er ook wat zon. De temperatuur ligt in een groot deel van het land iets boven nul.